Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nederland heeft vorig jaar voor een recordbedrag aan landbouwgoederen geëxporteerd. De export leverde ruim 122 miljard euro op. Ruim 17 meer dan in 2021. Dat melden het CBS en de Wageningen Universiteit. Eieren, melk, vlees, groenten en bloemen waren vorig jaar een stuk duurder. Boeren en tuinders hebben de gestegen kosten voor bijvoorbeeld voer en energie doorberekend in de prijzen. Zuivel en eieren werden het meest verkocht in het buitenland. En de meeste Nederlandse landbouwproducten gaan naar Duitsland. De verdachte van de dodelijke schietpartij afgelopen weekend in de Amerikaanse staat Californië... had in zijn huis honderden kogels en een geweer liggen. Waarschijnlijk maakte hij zelf ook geluiddempers. De man van 72 werd gisteren doodgevonden in een busje. Het dodental van de schietpartij in de dansclub in de plaats Monterey Park is opgelopen naar 11. Een van de mensen die gewond in het ziekenhuis lag is overleden. Bijna alle slachtoffers zijn 60 jaar of ouder. Over het motief van de dader is nog niks bekend. De 27 lidstaten van de Europese Unie zijn het eens over een nieuw steunpakket van een half miljard euro voor Oekraïne. EU-landen hadden al 3 miljard euro in een fonds gestopt waar de lidstaten gebruik van kunnen maken er komt nu nog eens 500 miljoen bij. De EU levert zelf geen wapens, maar vergoedt de uitgaven van de EU-landen. Die kunnen de kosten declareren. Microsoft steekt de komende jaren tot wel 10 miljard dollar in een groot bedrijf in kunstmatige intelligentie. Dat bedrijf is onder meer de maker van het populaire ChatGPT. Dat is een gratis programma dat met kunstmatige intelligentie teksten genereert... die bijna niet te onderscheiden zijn van teksten die door mensen zijn geschreven.